Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar aanstaande vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska. Dat heeft Trump bekendgemaakt op zijn sociale medium Truth Social. Ook het Kremlin heeft het bevestigd. De twee presidenten spreken elkaar over de oorlog in Oekraïne. Meer details over de ontmoeting zijn niet bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2019 dat Trump en Poetin bij elkaar komen. De president van Azerbeidzjan en de premier van Armenië hebben in Washington een verklaring getekend... die een einde moet maken aan het conflict tussen beide landen dat al decennia duurt. Welke afspraken er zijn gemaakt is onduidelijk. De leiders geven in de verklaring aan dat ze in de toekomst bereid zijn om een vredesakkoord te tekenen. Een belangrijk struikelpunt is een route door Armenië... die Azerbeidzjan toegang moet geven tot een exclave van dat land. Ook president Trump zette zijn handtekening. Daardoor krijgt Amerika economisch toegang tot de regio. Het dodental van het busongeluk in de stad Kisumu in het westen van Kenia is opgelopen naar 25. Onder hen is een meisje van 10. Ook raakten vijf mensen zwaar gewond. De reizigers waren op de terugweg van een begrafenis. Bij het ongeluk zou de chauffeur hard hebben gereden en verloor hij de controle over het stuur. Bij een rotonde kantelde de bus en belandde in een greppel. De brand in de beroemde Mesquita van de Spaanse stad Córdoba is geblust. Het vuur ontstond gisteravond in de kathedraal. Op beelden was te zien dat de vlammen uit het dak sloegen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting in een veegmachine die in het gebouw stond. Het weer is vannacht droog met kans op nevel of mist bij 8 tot 12 graden. Overdag zonnige periode en droog. Het wordt 20 tot 27 graden.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 You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on earth. And on your face is written S-E-X. Your place or mine. We can have a real good time. Your place or mine. Let's lay our hearts on the line.